De 76-jarige Biden zei dat zijn positie van destijds werd verdraaid. In de race om de democratische nominatie gaat hij aan kop. Hij heeft ruim 30 van de kiezers achter zich. De politie heeft vanwege de vermissing van een meisje uit Rotterdam... een Amber Alert uitgestuurd. De 12-jarige Hania vertrok gisteren om half 1 van school. Ze had tegen een docent gezegd dat ze een afspraak had met de orthodontist... maar dat bleek niet zo te zijn. Haar familie sloeg alarm toen ze niet thuis kwam. De politie noemt haar vermissing urgent en zorgwekkend. De man achter het herkenbare ontwerp van de iPhone, iMac en de iPad... vertrekt bij Apple. Ontwerper Johnny Ive werkte bijna 30 jaar voor het techbedrijf. Ive werkte in het verleden nauw samen met de in 2011 overleden Apple-oprichter Steve Jobs. Volgens Applebaas Tim Cook heeft Ive een belangrijke rol gespeeld... in het succes van Apple. De Brit begint een eigen ontwerpstudio. Het aantal passagiers dat via Schiphol vliegt blijft groeien, maar niet veel. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in het eerste kwartaal van dit jaar... 15,5 miljoen mensen via Schiphol reisden. Een groei van 1,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De groei vlakt af omdat de luchthaven tegen het toegestane maximum... van 500.000 vliegbewegingen per jaar aanzit. De afdeling spoedeisende hulp van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam-West pas vannacht dicht vanwege een gesprongen waterleiding. 22 patiënten die er op dat moment waren... zijn naar andere afdelingen gebracht of naar een andere locatie van het OLVG. Volgens het ziekenhuis is de patiëntveiligheid niet in gevaar geweest... en valt de schade mee. Het weer vanochtend, soms nog wolkenvelden.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 Feeling all the 45, going on 15. by cops, I'm a big-time guest MC. You should hear me talking to the little children and listen what they say to me. I got a spot on the top of my head, just begging for a new toupee.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 Yeah, with some work in ten years or so, you could be sitting here just like me. Yeah. Je bent een lekker ding, je bent zo heet. Mijn tong leg op mijn kin. Ik vind je lekker, fuck ik verrek mijn nek. Je bent zo lekker, je mama helemaal gek. Normaal gesproken maak ik niet van die mooie muziek. Maar toen ik jou zag schudden, dacht ik, hey, die heb techniek. Je krijgt een eigen trek en daar hoef ik niks voor die handel op je rug. Ik ga van greppel in je duim en laat ze lopen. Als het de haars niet is, dan ben ik wel bezopen. De vind en baan en je laat je lekker gaan. Trek het zelf aan, maar van die trekkers zet de maan. Ik vind je lekker, je bent een lekker ding. Je bent zo heet, mijn tong leg op mijn zie ik jou, je bent een zoete lolly. Nee, wat dan hoopt, die ga je likken als een bollenkooi. Je dikke Janis, die bulken uit je natte hemd.